Kees Groot met het NOS-journaal. Griekenland mag in de eurozone blijven, maar dan moet het land zich wel houden aan de voorgenomen bezuinigingen. Dat hebben de EU-leiders gezegd na een informele bijeenkomst in Brussel. Daar is ook gesproken over de invoering van eurobonds. Voorlopig komen die er niet, zei EU-president Van Rompuy. Door eurobonds kunnen de landen in Europa allemaal tegen hetzelfde percentage geld lenen. Nederland is fel tegen, want ons land is daardoor duurder uit. In Delft is gisteravond een man, gewond geraakt door een politiekogel. Volgens een woordvoerder van de politie bedreigde hij ambulancepersoneel met een mes. De situatie liep zo uit de hand dat een agent zich genoodzaakt zag om een schot te lossen. De gewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis. In de Amerikaanse havenstad Portsmouth heeft brand gewoed aan boord van de kernonderzeeër USS Miami. De reactor van het schip werkte op dat moment niet en is ook niet beschadigd. Vier mensen zijn licht gewond geraakt, het zou gaan om brandweerlieden. De bezuinigingen op de AWBZ-zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten is van de baan. Dat staat in het vijfpartijenakkoord dat vrijdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. VVD, CDA en PVV wilden de zorg voor mensen met een IQ tussen 70 en 85 vanaf volgend jaar afschaffen. Maar die maatregel is nu dus geschrapt. In Limburg zijn de onderhandelingen over de vorming van een nieuw provinciebestuur afgebroken. De VVD ziet er geen heil in om met GroenLinks te gaan samenwerken. Limburg heeft een demissionair college sinds vorige maand de coalitie van PVV, CDA en VVD ten val kwam. In Rotterdam heeft een vrouw een val van de derde verdieping van een flat overleefd. Ze is zelfs niet gewond geraakt. Waarschijnlijk hebben struiken haar val gebroken. De politie denkt dat de vrouw in de flat ruzie had met een man. Ze zou hem hebben gestoken, waarna hij haar over de rand van het balkon duwde. Ze zijn allebei aangehouden. Het weer zonnig en droog met maar alleen in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat 2 kilometer voor knopend Hoevenlaken. A7 Hoorn richting Zandam bij de afgedwijde Wormen 2. A8 Zandam richting Amsterdam tussen de knooppunten Zandam en Koenplein de kilometer. Op de ringweg Amsterdam, de A10 West in de richting Den Haag.